een Klomp met het NOS-journaal. De afgelopen verdronken bij drie verschillende scheepsrampen in de Middellandse Zee. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR probeerden de migranten allemaal Italië te bereiken. De UNHCR zegt zich voornamelijk te baseren op verklaringen van getuigen. De rampen zouden zich hebben voorgedaan voor de Libische kust. De meeste mensen komen uit Midden-Afrikaanse landen. In Frankrijk wordt vandaag de slag bij Verdun herdacht. Bij die veldslag precies 100 jaar geleden kwamen 300.000 Franse en Duitse militairen om. President Hollande en de Duitse bondskanselier Merkel zijn bij de plechtigheid aanwezig. Ze onthullen samen een gerenoveerd herdenkingsmonument en brengen een bezoek aan het knekelhuis van Douaumont. Daar liggen nog botten van naar schatting 130.000 niet geïdentificeerde militairen. Het Belgische wielerteam Lotto Soudal is uit de ronde van België gestapt. De ploeg rijdt de laatste etappe niet mee uit respect voor renner Stig Broeks. Die werd gisteren aangereden door twee volgmotoren en verkeert in levensgevaar. De 26-jarige Belg wordt kunstmatig in coma gehouden. Naast Broeks raakten ook enkele andere renners gewond. De etappe van gisteren werd na het ongeluk gestaakt. Een Chinees bedrijf heeft excuses aangeboden voor een reclamefilmpje dat op internet werd bestempeld als racistisch. In het spotje van de wasmiddelenproducent is te zien hoe een zwarte man in een wasmachine wordt gestopt en eruit komt als een Chinees. Omdat er zoveel kritiek kwam, besloot het bedrijf uit Shanghai excuses aan te bieden. Het filmpje is inmiddels 7 miljoen keer gedeeld op internet. Het weer op de meeste plekken bewolkt en vanuit het oosten trekken er langzaam buien het land in. Daarbij is ook kans op onweer en lokaal valt er veel regen in korte tijd. Het is verder broeierig warm bij maximaal 22 graden. Morgen opnieuw veel bewolking en stevige buien. Het is dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen rijden op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Diemen Noord en Muiden.